3 uur. Manik Sampersen met het NOS-journaal. President Trump en president Poetin ontmoeten elkaar op 11 november in Parijs. Het voorstel om onder vier ogen te praten komt van Poetin... zegt een beleidsmedewerker van het Kremlin. De presidenten van de VS en Rusland zijn die dag in Frankrijk... voor de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Afgelopen juli ontmoetten de twee elkaar al in Helsinki. De relatie tussen de landen verloopt stroef... Zeker na het plan van Trump om zich terug te trekken uit het kernrakettenverdrag in 1987. Volgens de Amerikaanse president houdt Rusland zich niet aan de afspraken. Een school in Hoorn vraagt ouders om in de klas op te passen als leraren ziek zijn. Basisschool Het Kompas wil zo voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd als een leerkracht uitvalt. Als op de tweede ziektedag van een docent geen vervanger is gevonden, wordt er een beroep gedaan op de ouders. Je hoeft dan geen les te geven, maar alleen aanwezig te zijn. Eerder bleek al dat meer basisscholen moeite hebben om vervanging te regelen voor zieke docenten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn afgelopen avond in Buckingham Palace aangeschoven bij het staatsbanket van koningin Elizabeth. Het was de afsluiting van de eerste dag van het staatsbezoek van het koningspaar. Koningin Maxima droeg daarbij de tiara met de Stuart-diamant... die voor het laatst in het openbaar werd gedragen in 1972 door koningin Juliana. Eerder op de dag zei koning Willem-Alexander in het parlement in Londen... dat hij de brexit betreurt, maar dat hij het besluit om uit de EU te stappen wel respecteert. Hij zei ook dat de nauwe historische relatie tussen Nederland en Groot-Brittannië wordt voortgezet... maar wel op een andere manier. Het weer vannacht is het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur ligt rond de 13 graden.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 So let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it, you know you want it, baby. I want a piece of your mind, so let me in, let me in now. Don't wanna take up your time have a drink, have a drink. Let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. I just wanna know you. I just wanna know you better just wanna get to know you better. I just wanna know you better. You know you want it, baby. I want a piece of your mind. So let me in, let me in now. Don't wanna take up your time. Let's have a drink, have a drink, let's lose control wanna know you better, you better, you better. Oh, I just wanna get to know you better, you better, you better. Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. Cause I just wanna know you better.